Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Israël en Hamas ruilen vandaag opnieuw gevangenen en gijzelaars. De afspraak hing dagenlang aan een zijden draadje na beschuldigingen over en weer... maar Hamas maakte gisteren toch bekend welke drie gijzelaars vrijkomen. Het zijn drie mannen met nog een tweede nationaliteit naast de Israëlische... een Argentijn, een Amerikaan en een Rus die op 7 oktober werden ontvoerd... Israël laat in ruil 369 Palestijnen gaan. Dat is de grootste groep tot nu toe. Onder hen zijn 36 mensen die een levenslange celstraf hebben gekregen. In de haven van Antwerpen zijn gisternacht zeven Nederlanders opgepakt... die mogelijk drugs wilden ophalen, meldt de Belgische justitie. Onder de verdachten zijn twee minderjarigen. Vijf Nederlanders werden aangehouden bij kaders waar vaker drugs uit containers zijn gehaald... en de andere twee verdachten werden opgepakt bij een depot van een bedrijf... dat onder meer containers repareert... Of er bij de actie in Antwerpen ook drugs zijn gevonden is nog niet bekend. Volgens NAVO-chef Rutte wil ook Amerika een goede deal voor Oekraïne. Dat zei hij na een gesprek met de Amerikaanse vicepresident Vance. Rutte zei dat Amerika zo snel mogelijk op een veilige manier tot vrede wil komen in Oekraïne. Europa speelt ook een rol, maar dan moet Europa wel leveren, zei Rutte. En een busje van de ProRail incidentenbestrijding is zwaar beschadigd bij een botsing met een goederentrein. Dat gebeurde op een onbewaakte spoorwegovergang in het Botlekgebied. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Niemand raakte gewond. Het weer. Op veel plaatsen vriest het licht. In het zuiden kan het min 6 worden. Ochtends op veel plaatsen eerst wat zon, maar al snel neemt de bewolking toe.